12 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat vrijwel alle treinreizigers die stranden op stations... omdat door de storm treinen waren uitgevallen, thuiskomen. De NS besloot toch bussen in te zetten... en veel mensen regelden een lift met een auto. De spoorwegen verwachten dat morgen in de loop van de dag 9 op de 10 treinen weer volgens de dienstregeling kunnen rijden. In de ochtendspits worden nog wel problemen verwacht. Op de weg waren de problemen al eerder grotendeels voorbij. Er zijn vandaag 66 vrachtwagens omvergewaaid. Minister Nieuwenhuizen van Infrastructuur wil een onderzoek... waarom er zoveel trucks ondanks code rood de weg op gingen. Dat heeft er mogelijk mee te maken dat buitenlandse chauffeurs... de Nederlandse waarschuwing niet konden lezen. Morgen komen de verzekeraars met een schatting van de financiële schade. Dat bedrag zal zeker hoger zijn dan 50 miljoen euro, melden zij eerder vandaag. De storm heeft in Nederland aan zeker twee mensen het leven gekost. In Oost en Enschede in Duitsland kwamen zes mensen om. De Nederlandse land- en tuinbouwsector heeft nog nooit zoveel geëxporteerd als vorig jaar. Er is voor meer dan 90 miljard aan onder meer groente, fruit en vlees geëxporteerd. Dat is 7% meer dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van het CBS. Het meeste gaat naar Duitsland, gevolgd door België. Na de Verenigde Staten is Nederland de grootste landbouwexporteur ter wereld. Een speciaal aangelegd glasvezelnetwerk voor basisscholen wordt in het noorden bijna niet meer gebruikt. De abonnementen worden te duur, meldt RTV Drenthe. De overheid betaalde miljoenen om snelle internetverbindingen aan te leggen in afgelegen gebieden in Groningen en Drenthe en ook in Limburg en Zeeland. Een paar jaar werd de verbinding gebruikt, maar inmiddels zijn alle Drentse scholen en vrijwel alle Groningse scholen afgehaakt. Het wordt te duur omdat de scholen meer internet gebruiken dan was verwacht en omdat de subsidies zijn gestopt. Het weer, er vallen enkele buien. Vannacht kan daarbij hagel, sneeuw en onweer voorkomen. Ook is er kans op gladheid. Morgen soms zon, maar ook nog winterse buien.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 En op de laatste uurtjes eh, gaan wij nog gezellig een, eh, een, nieuw, een uurtje nieuwheidsmuziek muziek voor je draaien. Eens even kijken, twee nieuwe albums. Eén van Lisa Hilton, ze kwam in het eerste uur ook al langs. En um, nou, nu een, eh, nieuw album, ik kan de naam alleen niet uitspreken ieder geval, de track heet Hot Summer Samba. Nou, dat, eh, dat belooft wat. Ehm, dan Michael Brand Damaria. Dat is een, een dokter. Die, die, eh, die, is eh, ook beroemd op een heleboel gebieden. En die maakt zo af en toe een album. Deze cd, Ama Ama. En zo heet ook de track. Je kan Peaceful Radio volgen op internet. Het is peacefulradio.com www.info en daar vind je alle informatie, een internetstation, het programma, de playlist en alles wat de artiesten aan eh, nieuws uitbrengen.